7 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. De benzineprijs is in vijf jaar tijd niet zo hoog geweest als nu. De adviesprijs voor een liter euro 95 is 1,80 euro, 20 cent meer dan begin dit jaar. Ook diesel is duurder geworden. De oorzaak is de hogere olieprijs. Die is gestegen doordat de olieproducerende landen minder olie oppompen. Het aantal executies van mensen die ter dood zijn veroordeeld is wereldwijd gedaald, zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie daalde het aantal executies vorig jaar met een derde ten opzichte van 2017. Vorig jaar werden 690 mensen ter dood gebracht. China niet meegerekend, omdat dat land geen cijfers bekend maakt. Het is nog onduidelijk wie de Israëlische parlementsverkiezingen van gisteren heeft gewonnen. Volgens de exit polls ligt oppositiepartij Blauw-Wit dicht bij de conservatieve Likud-partij van premier Netanyahu. Beide partijen hebben de overwinning al opgeëist. Bijna acht jaar na de kernramp in Fukushima mag opnieuw een deel van de inwoners terugkeren naar het gebied. Volgens de Japanse regering is bijna de helft van de plaats Ukuma weer veilig genoeg om te kunnen wonen. Eerder mochten inwoners van plaatsen die verder van Fukushima liggen ook al naar huis. Toch gaat niet iedereen terug. Veel inwoners denken dat het nog niet veilig is. De luisterlijn wordt steeds populairder. Op deze telefonische hulplijn kunnen mensen terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Bijvoorbeeld over relaties of persoonlijke problemen. Vorig jaar kreeg de luisterlijn ruim 500.000 oproepen. Bijna anderhalf keer zoveel als in 2017. Volgens de hulplijn bellen er meer mensen met psychische problemen. De Nederlandse film Kop Op heeft een Emmy Kids Award gewonnen. De korte animatiefilm is gemaakt door studio Job, Joris en Marieke... en gaat over drie vrienden die een dag als elkaar door het leven moeten... als ze per ongeluk van hoofd wisselen. Het weer nog, vandaag is het droog. Het wordt, overal vrijwel zondig, alleen in het zuiden wat bewolking. Er waait een koude noordoostenwind, het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In eh, Noord-Holland rijdt het even langzaam op eh, de A10. De A10 Noord richting de A10 West.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 Dawn on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a bright time? Love is here to stay, just a kiss away. Angel, can you see the sunshine? All you to do do you feel this way?